de functie aangeboden van premier... De president deed dat tijdens nieuw overleg met oppositiepartijen. Aan een andere oppositieleider, Klitschko, heeft Janukovic het vicepremierschap aangeboden. Beiden hebben nog niet gereageerd. Eerdere toezeggingen wezen ze van de hand. De oppositie eist dat de president aftreedt. Vandaag waren er opnieuw rellen in Kiev en ook in andere steden waren protesten. De Franse president François Hollande en zijn partner Valérie Trierweiler zijn uit elkaar. De president heeft dat bevestigd in een persverklaring. De breuk komt twee weken nadat het roddelblad Closer naar buiten had gebracht... dat Hollande een affaire heeft met actrice Julie Gayet. Hollande heeft de verhouding bevestigd nog ontkend. De Franse president woonde jarenlang samen met de journaliste Trierweiler, maar ze zijn niet getrouwd. Voormalig premier van Curaçao, Gerrit Schotten, is opnieuw in opspraak geraakt. Bij een doorzoeking van zijn huis is zijn diplomatieke paspoort gevonden. Hij had het reisdocument in april vorig jaar als vermist opgegeven. Schotten wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschriften. De oud-premier zou zijn diplomatieke paspoort onder meer hebben gebruikt om naar Venezuela te reizen voor de begrafenis van Hugo Chavez. Hij was toen al geen bewindsman meer. De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst is vanmiddag geslagen toen hij twee vrouwen probeerde te beschermen, schrijft hij op Twitter. In de tram schot de man de vrouwen uit. Volgens Hilhorst riep de man tegen twee, vermoedelijk Marokkaanse vrouwen, rot op naar je eigen land. Toen de wethouder daartegen inging, kreeg hij naar eigen zeggen een knal voor mijn kop. En zette samen met een andere passagier de man uit de tram. Hilhorst gaat aangifte doen. Het weer vanavond en vannacht regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten.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 Zes minuten over de klok van vier, vrijdagmiddag op weg naar jouw weekend. Het laatste uurtje helpen nog even hier er doorheen met de grootste hits van Europa. Euro Breakdown, iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM. Jaargang 24 alweer van de hitlijst, aflevering 3 van 17 januari 2014. 18 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Dat zijn de statistieken voor deze week. Ellie Golding Burn na 14 weken uit de lijst verdwenen. Lady Gaga Applaus stond er 13 weken in. Zijn ex nummer 1, Jason Rulo en Too Shane, Talk Dirty, ook na 13 weken. En JCG, It's My Party, verdwijnt na 10 weken uit de lijst. snelste stijger die kwam vorige week binnen op 40, schiet deze week omhoog naar 30. A Great Big World, samen met Christina Aguilera, Say Something. snelste daler, dat was John Legend. Made to Love zakte van 22 naar 34. En langs genoteerde vonden we op 38. Katy Perry en Roar, ondertussen alweer 15 weken in de lijst. Paus Gregorius XI die zegt in Rome vanaf dat moment Vaticaanzetel voor de paus is. Dat was in 1377 op 17 januari. 1912, de Brit Robert Falcon Scott die bereikte de Zuidpool een maand later dan zijn rivaal Ronald Anderson. En Lance Armstrong die gaf vorig jaar in een interview met Oprah Winfrey toe dat hij jarenlang doping heeft gebruikt.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 De Killers en Shut at the Night hier op CFM. in die zesde week gaan ze omhoog. Vorige week nog op 23, deze week terug te vinden op plek nummer 16. Daarvoor Gavin DeGraw en Make a Move in zijn vierde week omhoog. Van 24 naar 19. Dit is de nieuwste single van Celine Zes weken geleden kwam zij de lijst binnen. Vorige week stond ze op nummer 20. Deze week klimt ze zes plaatsen. Komt terecht op nummer 14. Love Me Back to Life. walking dead, stuck inside my Niet betrouwbaar, maar wel origineel. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, No way nowhere safe. When tears aren't big enough, our love turns into hate. It's a life alone and a day. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. om even rustig achterom te kijken naar hoe de top 20 eh, tot en met de 11 eruit ziet. Conor Maynard, Are You Crazy, zakt vier plaatsen in de 11e week naar 20. De vijf plaatsen winst voor Kevin DeGraw, Make a Move in zijn vierde week. Vorige week nog op 13, deze week terug vinden op nummertje 18 in de tiende week. Eh, James Arthur, You're Nobody Till Somebody Loves You. Coldplay en Atlas, 13 uh, weken in de lijst, vorige week 14, deze week 17. De Killers Shut at tonight Night staan zes weken in de lijst. Vorige week nog 23, deze week terug te vinden op 16. En Lord and Royal staat nu 10 weken in de lijst. zak drie plaatsen naar nummertje 15. Celine Dion, Love Me Back to Life. In haar zesde week gaat zij zes plaatsen omhoog naar nummer 14. One Direction Story of My Life. 9 weken in de lijst zak het van 11 naar 13. Bastille of the Night hoorde je ook voorbij komen. In hun vijfde week alweer van 19 omhoog naar 12. En van 15 in omhoog naar 11 in de vijfde week. Dat gaat Gary Barlow en Let Me Go. Dan gaan we de top 10 in. Doen dat niet meteen met de nummer 10. Die slaan we even over. Want die zakt van 5 naar 10 toe in de achtste week. Dat was Sia Elastic Heart. Katy Perry gaat omhoog. in de lijst nu Katy Perry. vorige week nog op 10 en deze week omhoog naar nummer 9. Deze week één zitten blijven. Die is voor Cher Lloyd en T.I. I Wish. In de achtste week, vorige week 8 en deze week ook terug te vinden op nummer 8 in de lijst van Europa. Yeah, baby, I in the chick go with. Wish that I never did. Oh, freaking perfect and five foot ten. Just wanna punch your lip. talking reckless, girl. I'm certified, respect it, girl. You like to run your mouth when you about to learn a lesson, girl. Yeah, you the one, but I replace you in a second, girl. And I ain't even trying to see you naked, girl. Wait, there I go, exaggerate. Clearly carried away, but what I'm saying, you can true that. I wanna be wherever you at. So you wishing you could kiss me. Do you really wanna do that? Eh? Make a wish, girl. to weg naar beneden in de lijst van Europa. All of Me. Ondertussen staat hij daarmee 9 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 6. Deze week moet hij genoegen nemen met plek nummer 7.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 Get along with the voices inside of my head. You're trying. Vorig jaar stonden ze bovenaan. Vorige week stonden ze bovenaan. En nu moeten ze genoegen nemen met een vijfde plek. Eminem en Rihanna, de monster. In hun negende week zakken ze van 1 naar 5 toe. Eén plek onder hun en nu één plek boven hun. Dat is a Little Mix. Die stond vorige week nog op 2, deze week op 4. Acht weken in de lijst van Europa. Straks op 3 trouwens Robbie Williams, Go Gentle. Hey baby. carnival. ze twee plekken omhoog komen ze terecht op een nummertje 2 dus. Robbie Williams, Go Gentle daarvoor, ook zes weken in de lijst. Hij ging van 7 omhoog naar 3. En deze dame, die stond vorige week nog op 3 en deze week op nummertje 1.